Op het coronadashboard van de Rijksoverheid kleurt daarmee nu heel Nederland donkerrood. In Israël heeft premier Netanyahu het coronavaccin toegediend gekregen... als eerste inwoner van het land. Hij zegt dat hij daarmee het goede voorbeeld wil geven... en anderen wil aanmoedigen zich ook te laten inenten. Netanyahu zei dat hij in het vaccin gelooft. Ook de Israëlische minister van Gezondheid is vandaag gevaccineerd. De president en de legerchef zijn morgen aan de beurt, net als de eerste zorgmedewerkers. Volgens de Israëlische regering zijn er genoeg vaccins van Pfizer en Moderna besteld voor alle 9 miljoen Israëliërs. Bram van der Vlucht, die afgelopen nacht overleed, was veel meer dan de acteur die Sinterklaas speelde. Dat zeggen presentatrice Diewertje Blok en cabaretier Erik van Muiswinkel, die in het Sinterklaasjournaal nauw met Van der Vlucht samenwerkte. Blok noemt hem een icoon, een geweldig acteur en een mooie mens. Ze zegt dat hij ook de afgelopen jaren nog prachtige rollen heeft gespeeld op het toneel van Muiswinkel, die jarenlang hoofdpiet speelde, noemt Van der Vlucht een echte acteur, een belezen wereldwijze man die heel veel had meegemaakt. Ze hadden nog het plan om samen een kerstfilm te maken, maar toen werd Van der Vlucht ziek en overleed hij. Bram van der Vlucht was 86 jaar. De Britse premier Johnson heeft voor Londen en een deel van Zuid-Engeland een regionale lockdown afgekondigd. Dat is volgens hem nodig omdat er een nieuwe virusvariant is opgedoken die makkelijker overdraagbaar is. Niet-essentiële winkels gaan dicht, overnachten buitenshuis is niet toegestaan en inwoners mogen de kerst alleen met het eigen huishouden doorbrengen.